uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De Amerikaanse politie heeft in Atlanta een zwarte man doodgeschoten na een worsteling. De 27-jarige Rayshard Brooks zou aan het slapen zijn geweest in zijn auto... bij de drive-thru van een fastfoodrestaurant. Op sociale media circuleren video's van zijn dood. Daarop is te zien dat Brooks zich verzette tegen zijn arrestatie. Volgens de politie was hij niet nuchter en pakte hij een stroomstootwapen van een agent af... Hij rende ermee weg, waarna hij werd doodgeschoten. Voor het restaurant wordt nu gedemonstreerd. In Londen zijn demonstraties tegen racisme uitgelopen op geweld tussen extreemrechtse groepen, hooligans en de politie. Ondanks waarschuwingen van de autoriteiten kwamen toch duizenden mensen protesteren. Ook in Parijs gingen duizenden demonstranten tegen politiegeweld en racisme de straat op. Op het protest bij Place de la République kwamen rechtsextremisten af die een spandoek aan een gebouw wilden hangen. De Parijse politie heeft traangas ingezet en de demonstratie opgebroken. Ook in Nederland zijn vandaag duizenden mensen afgekomen op demonstraties tegen racisme in onder meer Breda, Den Bosch en Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden deed de oproep om niet meer naar het Rengerpark te komen... omdat het park met 2500 mensen vol was. Het protest in Breda was in het centrum. Daar waren 2000 stippen op een parkeerterrein gezet... zodat mensen zich aan de afstandsregels konden houden. Ook in Den Bosch waren enkele duizenden betogers. Alle demonstraties verliepen vreedzaam. Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter hangt nog meer juridische stappen boven het hoofd. De Zwitser is sinds 2015 geschorst vanwege een dubieuze betaling in 2011. Een openbaar aanklager in Zwitserland beweert nu dat hij in 2010 1 miljoen dollar heeft gestort op de bankrekening van de Nationale Voetbalbond van Trinidad en Tobago. Blatter ontkent dat. Het weer in het noordoosten ontstaan stevige regen- en onweersbuien. Elders blijft het droog en koelt het vanavond maar langzaam af. Morgenochtend is het in het noordoosten nog bewolkt en nat. In de rest van het land is de zon vaker te zien...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 Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Platinum, psych, hitting. Thought I took a spill, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit it with the drop top, with the ribbon.